Vandaag werden zij in de ogen aangekeken door de kinderen en ex-vrouw van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ze spraken dit keer niet zelf, maar speelden een bandje af met wat ze de vorige keer tijdens hun spreekrecht hebben gezegd. Het is ondoenlijk om het het verhaal dat wij anderhalf jaar terug hielden ter herhalen. In dat spreekrecht hadden Kelly en ik ons hart en ziel gestoken. Onze gevoelens en verdriet getoond en de kracht gevonden om de verdachte aan te kijken en toe te spreken. Het heeft Kelly en mij doen beseffen, toen wij voor de keuze stonden om opnieuw ons spreekrecht uit te oefenen, dat het verhaal maar één keer voorgedragen kan worden. De zaak was al bijna klaar, maar wordt nu dus overgedaan omdat er nieuwe getuigen waren... en een van de rechters inmiddels was verhuisd naar het buitenland. Een chaotische week in Frankrijk. Daar zijn al dagen boerenprotesten aan de gang door het hele land. Boeren zijn boos omdat ze steeds minder geld krijgen van supermarkten... en de regels steeds strenger worden. In Noord-Frankrijk is de A16 in beide richtingen bezet... en correspondent Frank Renaud nam er een kijkje. Ik zie overal als ik rond bekijk tractoren staan met vlaggen van de boerenvakbonden... waar de boeren bij zijn aangesloten. Heel veel strobalen ook om desnoods de weg te blokkeren. Dat is niet nodig, want hier staan hier van links tot rechts... over drie banen zie ik tractoren staan. Met tenten waaronder gestaan wordt, gepraat. Ik zie, nou, als ik het bij elkaar optel, toch zo'n misschien 100 boeren ongeveer. En er wordt dus gebarbecued. De verwachting is dat de protesten nog dagen doorgaan. Na bijna vier maanden is het de NASA eindelijk gelukt om een deksel van een capsule af te krijgen. Daarin zit gruis van een asteroïde, dat is een groot stuk ruimtesteen. Maar twee bouten zaten zo vast dat er een speciaal gereedschap moest worden gemaakt om de container open te krijgen. Nou, goed, al goed, de deksel is er nu af en nu kunnen ze dus eindelijk gaan bekijken hoeveel gruis er is verzameld. Dan nog het weer. In de loop van de middag gaat het minder hard waaien. Graadje of 11 is het. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst zon, later bewolkt en op de meeste plekken een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg. Er staan wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A4 heb je wel een kwartiertijdverlies nu van Amsterdam naar Den Haag.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 Diederik Samsom stopt als kabinetschef van klimaatcommissaris Hoekstra. Als de Europese Commissie binnenkort nieuwe klimaatdoelen bekendmaakt... zit volgens Samsom zijn taak in Brussel erop. De Eurostar van Amsterdam naar Londen rijdt dit jaar gewoon volgens dienstregeling. Vanwege een verbouwing op Amsterdam Centraal zou de hoge snelheidslijn maanden worden stilgelegd. Maar door de paspoortcontrole te verplaatsen van Amsterdam naar Brussel hoeft dat niet. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes. Hij zou betrokken zijn geweest bij de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het weer, vanavond en vannacht droog. Morgen in het noorden eerst wat zon. Later in het hele land kans op een bui. En het wordt 7 tot 9 graden. stood in the rain. You're always crazy. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su pedido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen que no retrocede, quizás sea andar hacia el saber moving. All the people moving.